Lot Lewin met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft nieuwe financiële sancties opgelegd aan Venezuela. Amerikaanse bedrijven en banken mogen vanaf nu geen zaken meer doen... met het Venezolaanse overheid of het staatsoliebedrijf. Trump zegt daarmee maatregelen te nemen tegen de dictatuur van Maduro. De Venezolaanse president trekt steeds meer macht naar zich toe... terwijl het land in een diepe crisis zit. Eerder dreigde Trump al met militair ingrijpen in Venezuela. De man van 22 die is gearresteerd in verband met een mogelijk terroristisch misdrijf in Rotterdam... blijft de komende dagen nog vastzitten. De man werd gistermorgen thuis in Zevenbergen opgepakt. Hij zou een dreigbericht hebben verstuurd over het concert dat zou plaatsvinden in de Maasilo. Het OM wil niet zeggen over het verloop van het onderzoek naar de Brabander. De gemeente Den Haag spant een kort geding aan tegen de stichting Kanitoen... die illegale gebedsdiensten houdt in een bedrijfspand. Onder meer omdat een radicale imam er tot voor kort diensten leidde. De imam heeft vorige week al een gebiedsverbod gekregen van minister Blok... voor de plek waar de diensten gehouden werden. De gemeente zegt dat de stichting zich niet heeft gehouden aan een ultimatum over de diensten. Daarom komt de rechter er nu aan te pas. Wanneer het kort geding dient is nog niet bekend. Amsterdam gaat drukke plekken in de stad beter beveiligen tegen een terroristische aanslag. Dat schrijft burgemeester Van der Laan aan de gemeenteraad. Als voorbeeld noemt hij de Kalverstraat. Volgens de burgemeester is er geen concrete aanwijzing voor een aanslag en gaat het om preventieve maatregelen. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht is het bewolkt en vooral in het zuiden is er kans op een bui. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen meer bewolking en wat regen, vooral in het midden van het land.